9 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In New York is vanwege de sneeuwstorm een reisverbod afgekondigd. Alleen de hulpdiensten mogen de weg op. Ook bussen rijden niet en alle bovengrondse metrolijnen zijn ook stilgelegd. Theaters en restaurants moeten sluiten. Burgemeester Di Blasio zegt dat de stad kampt met de zwaarste sneeuwstorm uit zijn geschiedenis. De storm houdt elf Amerikaanse staten aan de oostkust in zijn greep. Op veel plaatsen is meer dan 50 centimeter gevallen... en verwacht wordt dat er nog een halve meter bij komt. In Italië hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor gelijke rechten voor homo's. De grootste betoging was bij het Pantheon in Rome. De Italiaanse Senaat vergadert donderdag voor het eerst over gelijke rechten voor homo's stellen en over geregistreerd partnerschap. In steden als Rome, Milaan en Florence kunnen homostellen zich gaan laten registreren, maar een landelijke regeling is er niet. Italië is het laatste West-Europese land waar nog geen geregistreerd partnerschap mogelijk is. Fotograaf Eddie van Wessel wint de Zilveren Camera 2015. Hij krijgt de prijs voor een serie foto's over de strijd tegen de terreur op islamitische staat in Irak en in Syrië. In september vorig jaar reisde van Wessel af naar het gebied om de strijd van Iraakse Koerden en Jezidische milities tegen de terreur op vast te leggen. Hij ging daarvoor naar de Iraakse stad Sinjar, waarvan IS-strijders toen nog grote delen in handen hadden. Het is de tweede keer dat Van Wessel de Zilveren Camera in de wacht sleept. Vier jaar geleden won hij ook al. Bij het voormalige Berlijnse vliegveld Tempelhof is vandaag geprotesteerd tegen de komst van een noodopvang voor 7000 vluchtelingen. Het stadsbestuur wil aan de rand van het gebied de grootste vluchtelingenopvang van Europa bouwen. Maar veel mensen zijn daar tegen. De demonstranten keren zich niet tegen de asielzoekers, maar tegen de hoeveelheid mensen die de overheid op één plek op wil vangen.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 met het beste van de clubs uit Italië. En trouwens als opening horen we Oliver Helmers samen met Fraddle... met Waiting. En nu op de radio Crack David, hij is weer terug hoor. En dit keer doet hij samen met Big... Eh, nasty met When the Baseline Drops. Yeah, I see that. Feels good around here. Craig David. All my ladies. Big Nasty. It's about to go down. Ladies. That Gary sound. This is for my raver. Ravers. Getting faded, faded, ooh. This is for my raver. Wavy you waited, waited. Bounce. This one's going out to all my people locked in. Turn your speakers up, cause right now we're going in. Bringing you them vibes, ready for the weekend. Don't matter where you are, as long as you're here with me. Mm-hmm. You will never heard, never heard nothing like this. Better listen up, otherwise you're gonna miss. And I ain't even guessing you never had, never had nothing like this. Better listen up, otherwise you're gonna miss. When the baseline drops, you know what to do. Baby, baby. When the baseline drops, you know what to do. Going out to all of my DJs. All clock with blue jeans. Going in, living my movie. Ben I'm a steppers. Yeah. It was art how I dodged that In the corner, smoking the maddest. BDL. Britain. The sound of the streets coming through your aerial. Big nasty. All over your. Mm. what you're gonna miss, and I ain't even guessing you. You will never have, never have nothing like this. Better listen up, brother. what you're gonna miss when the line drops. You know what to do, baby. floor and catch the ZZZs. Popping the polar opposite the NZT. Hip hop and the propaganda say they name brand. But I just seen how the <laughs> did my main man. The nights you won't remember are the nights you won't remember. I'll be gone till November on my city called December. Dreams are made for cages, nigga. Lions are for real, nigga. Dying is for real, niggas dying off the field, nigga. Fridays are for chill and I escape the treachery. I just had to rest in peace, the recipe. The rest of us is praying that the do will leave a 10. If you're up right now, hope you hear what I'm saying. Hope you hear what I'm saying. So if I get lonely some nights when the angels on my shoulder and I'm stuck here with the vultures hissing and dat was de laatste genit van Charlie Pat met One Call Away. Daarvoor muziek van eh, Snake Ship met All My Friends... Daar samen met Tina She en Change the Rapper. CFM antwoord? The Nightwalk, zaterdagavond. Ik heb nog een beetje shownieuws voor je. De Amerikaanse acteur Dan Haggerty... bekend van zijn rol als eh, Grizzly Adams... is eh, afgelopen vrijdag op, was gisteren... 74 jaar leeftijd overleden. Zo meldt eh, TMZ. En ook voor ik van de week eh, dat, uh, ik weet niet of je hem kent... Sneep van Harry Potter. Die met dat zwarte haar, die beetje, beetje die engert. Beetje, eigenlijk een beetje half slecht, half goed. Die is van de week op 69 jaar leeftijd overleden. En ook David Bowie, 69-jarige hè? Dus en eh, goed nieuws voor de, de favoriete... de mensen die gek zijn van uh, Ruud Veldkamp. Populaire goedzak Nou komt snel weer terug in de GTST. Fans moesten Ruud Veldkamp bijna een jaar missen. Maar uh, gaat nu een spannende tijd tegemoet... want hij komt weer terug in GTST. Dus misschien goed nieuws als je een beetje fan van hem bent. Zie je hem Zandvoort, zometeen de party-update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan. Maar is door met muziek onderweg zometeen David Guetta en Sia... met Bang My Head. Maar is die Yuga met Get On It. Come on get down on it, on it. get down on it. Zandvoort. van eh, David Guetta en Sia met uh, Bang My Head. Zie je hem zo, het is even tijd voor de partyagenda. Wat voor leuke feesten er allemaal gaande. Op deze zaterdag 16 eh, januari 2016 alweer. Dan nou, zoals altijd beginnen we eerst weer met het feestje in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. Begint vanavond om 11 Intree 16 euro. Voor meer informatie check de website escape.nl. Eh, en natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. En vanavond heeft hij meegenomen Sam Carita Lanina en MC's Janto. Dat allemaal dus eh, vanavond in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. En vanavond in de marktkantine, ook in Amsterdam. Collect, met onder andere Boris Bregja, Dale Howard, B2B Christophe en Miss Malera. Vanavond dus in de marktkantine, het feestje Collect. En vanavond in Air, een stukje verder als de Escape, hebben Club eh, Air. Club Air moet ik zeggen. Vanavond eh, vanaf 11 uur ben je welkom. En het is eh, Michael Mendoza's Birthday Bash. Het duurt tot 6 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website air.nl. Met natuurlijk een big mystery guest. Roog, Leroy Staal, Artistic Raw, D-Rashid, of Wheel, Stefan The Living Ribbon, Mitchell Niemeyer, Andy Sherman, Aaron Gill, Lucky Charms, Oliver Twist. Nou, nog En uh, ja, misschien dat uh, Michael Mendoza op zijn eigen verjaardag ook nog komt draaien. Dus je moet gewoon even kijken vanavond in Air. En vanaf 11 uur ben je daar welkom. En vanavond in de Melkweg, het wekelijkse feestje Encore... begint rond de klok van middernacht in de Melkweg. Interesse is 14,20 euro. En voor meer informatie check eventjes uh, eh, melkweg.nl met eh, Kevin Gates vanavond. Hij doet het helemaal solo. Misschien dat hij nog iemand meeneemt. In principe is het gewoon solo. Kevin Gates in, eh, in de Melkweg met het wekelijkse feestje Encore. En de rest van de gasten hebben waarschijnlijk gewoon... even lekker een weekendje vrij. Of ze zijn met z'n allen op kant. Dat kan ook natuurlijk. Hè. En vanavond in de Panama hebben we Disco Train Amsterdam. Muziek van de 70s, 80s, 90s party. En eh, ja, ik, eh, ik ben gevraagd om ook een paar van die feesten te bezoeken. Voornamelijk worden ze ook in, eh, in Den Haag. En nou, in die regio's daar gaan we. Den Haag, Rotterdam. Maar in ieder geval vanavond dus in, in Amsterdam. Begint om 9 uur, dus dat is al begonnen. In de Parma, interesse 15 euro. En voor meer informatie check eventjes disco-train.nl. Of gewoon even kijken op de website van parma.nl. Met onder andere DJ Sven, DJ Johan en VJ Speed. Dat is vanavond in de Parma Disco Train Amsterdam. En dat is een toertje wat door heel Nederland eigenlijk gaat. En als je houdt van eh, Barry Brandt, je kent hem hè, van de radio, 538... dan eh, moet je naar XO gaan in Haarlem. Daar is hij uh, vanavond op 11 uur. En dan staat hij daar achter de deks. Alle plaatjes aan elkaar Het draaien aan elkaar. Ik hoop niet dat hij te veel praat, want we kunnen net zo goed radio zetten. Maar draaien, dat schijnt ook heel goed te kunnen. Dus Vanavond dus een XO in Haarlem met eh, Barry Brandt daarop. En vanavond in Stalker in Haarlem hebben we High Society. Begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie checken op de website clubstalker.nl... met onder andere Daisy DJ Team, Dominique Brooks en Artie. En in de bovenzaal het uh, De DJ Team. Dus eh, nou, ik denk dat je weer genoeg informatie hebt binnengekregen...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 Deze week op 10, Dub Vision met Sweet Harmony. Deze week op 9, Me and My Toothbrush met Gold Member. En op 8, Miami Dub Machine met Maybe. De Cube House remix. en op 7 deze week, Luca de Bonaire met Keep This Party. Op 6, Harris, uh, Harrison en Vinay met Sit Down. En op 5, Chesto en Tony Jr. met Get Down. Op 4 deze week, DJ Leroy met I Get Deep. En op 3 deze week, Dr. Kucho. Dr. zo komt er lekker uit. Dr. Guccio en Gregor Salto met Love is My Game. Op twee deze week Throttle en Oliver Helders met Waiting. De plaat die als opening vanavond hoorde. En op één deze week Return en Kylo met Rinse and Repeats. En die hoor je nu op CFM Zandvoort in de Nightwalk.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 Then we rinse and repeat, and it just goes on. And it just goes on. We can't turn back now. What is the turn down? To the club we go. So what the song comes up, and it just goes on.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 This is not how I woke up, but it's how I look now. club go up. Time to make the club go up. Time to make the club go up. Time to make the club go up. Big things happen in small places. Just I'm All that shit was best for me, and all the little shit was rest for me. I put that shit in my destiny, man. Oh damn, it's my destiny. All that shit was best for me. Nevertheless, smoking on big, kind kicking the beats for the best. They got a little bit of best in me. And all the little shit was best in me. I put that shit in my destiny, man. Oh, damn, it's my destiny. All that shit was the best in me. Nevertheless, smoking on bitch, and kicking the beats was the best. Got a little things in my chest. I, I, I, I, I, I, I, I, I, That shit was rest of me. I put that shit in my destiny, man. Oh, damn, it's my destiny. All that shit was the best of me. Nevertheless, smoking on beats, selling, kicking the beats was the best. Got a little things on my chest. Just, back, back. All that shit was to me. Now all the little shit about the me. I put that shit in my destiny, man. Oh damn, it's my destiny. All that shit was the best of me. Now all the little shit about the me. I put that shit in my destiny, man. Oh damn, it's my destiny. All that shit was me. and all the little shit is about to rest me. I put that shit in my destiny, man. It was damaged my destiny. All that shit was the best of me. Yeah, all the little shit was rest of me. I put that shit in my destiny, man. It was damaged my destiny. All that shit was the best of me. Living the less, smoking all big, selling kicking the beats was the best. Got a little things on my chest. Van Zandvoort. Iedere zaterdagavond een Nightwalk. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Dat was muziek van Kirby en Bougainvillea. met Kirby en Bougainvillea. <laughs> dat zeg ik. Eh, met eh, het nummer Butterfly Effect. En daarvoor Chesto en Kashmir Fusing Fasi met Secrets. En op dit moment natuurlijk hebben ze nieuwe platen het eh, Get Down. Dat doet hij samen met Tony Jr. Misschien dat die zometeen nog even gedraaid. Maar in ieder geval, het eerste uurtje zit er alweer bijna op. Nog een paar stukjes muziek te gaan. Dan het nieuws en weer oftewel de break. We zijn nog twee uur lang bij met zometeen als aftrap... de Global Housewives met DJ Mouse. En straks voor 11 uur het laatste uurtje gaan we naar Italië... met de beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Ze zeggen, blijf gewoon luisteren. Onderweg nog zometeen Jerome en Eric Case. Verder Grand komt eraan, maar is die Don samen met Al House You. Doet hij samen met de Jungle Brothers. House You. I'll house you. House you. I will house you. House you. I will house you. House you. I will house you. House you. I will house you. House you. I will house you. House you. I will I'll house you. house you house you. I house you. I house you.